Dat is vannacht bekend geworden. Het programmaakkoord wordt later vandaag gepresenteerd en morgen wordt bekend wie de wethouders worden. PvdA, VVD en GroenLinks hebben een ruime meerderheid. De partijen bezetten 30 van de 45 Amsterdamse raadzetels. De missionair minister Klink van Volksgezondheid wil ziekenhuizen vanaf volgend jaar een vast budget geven om hun medische specialisten van te betalen. Hij hoopt zo de uit de hand gelopen uitgaven voor specialisten terug te dringen. Gemiddeld mogen zij ruim 2 ton omzet maken, maar veel specialisten komen boven de 3 ton uit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil nog deze week met de vakbonden praten over een nieuwe CAO. De bonden hebben acties aangekondigd van reinigingspersoneel op en rond Koninginnedag. Ze willen afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De gemeenten willen de salarissen bevriezen en voelen niets voor werkgaranties. Oud-dictator Noriega van Panama wordt door de VS uitgeleverd aan Frankrijk. Hij is onderweg naar Parijs. Noriega werd in 1989 door de VS gevangen genomen na een invasie in Panama. In Amerika zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. In Frankrijk is hij bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel voor het witwassen van drugsgeld. Schotse nationalisten proberen via de rechter af te dwingen dat hun leider donderdag mee mag doen aan het laatste grote verkiezingsdebat bij de BBC. De leider is woedend dat hij niet is uitgenodigd. Omdat hij eerder niet meedeed aan regionale verkiezingsdebatten zien andere partijen de gang naar de rechter als een verkiezingsstunt. Het uitzicht op de Hollywood-letters in de bergen bij Los Angeles blijft zoals het was. Op een terrein pal naast de letters wilden investeerders luxe huizen bouwen. Om dat te voorkomen moest er 12,5 miljoen dollar bijeengebracht worden. En dat is gelukt. Onder andere Steven Spielberg, Tom Hanks en Playboy-oprichter Hugh Hefner leverden een bijdrage. Hefner betaalde zelfs 900.000 dollar. Het weer, lokaal eerst nog een mistbank. Vanmiddag vrijwel overal zon. Het wordt 15 graden aan zee en plaatselijk 20 in het zuidoosten.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 at the sun. And after all the lows of my life, after all.